De bestuurder van de vrachtwagen is niet gewond. Verwacht wordt dat de A2 voor de ochtendspits weer open gaat. De Iraanse president Ahmadinejad heeft de nieuwe Egyptische president Morsi gebeld... en hem en zijn moslimbroederschap veel succes gewenst. Het Egyptische staatspersbureau meldt dat Ahmadinejad Morsi heeft uitgenodigd... eind volgende maand naar Teheran te komen. Dan is daar een bijeenkomst van de Organisatie van Niet-Gebonden Landen. De betrekkingen tussen Iran en Egypte zijn al jaren slecht. Vorige week nog ontstond ophef toen het Iraanse staatspersbureau meldde... dat Morsi in een interview had gezegd dat hij de banden met Iran wilde aanhalen. Morsi ontkende toen dat hij het interview had gegeven. De Franse justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de betrokkenheid van een vroegere topman van Frans Telecom bij een reeks zelfmoorden. Didier Lombard wordt verdacht van geestelijke mishandeling van zijn personeel. Hij is op borgtocht vrij. In 2008 en 2009 pleegden zeker 30 werknemers van Frans Telecom zelfmoord. Volgens de vakbonden stonden ze onder grote druk van reorganisaties en onmogelijke prestatie-eisen. Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat de zelfmoordgolf voor een belangrijk deel te wijten was aan de leiding van het bedrijf. Lombard riskeert een jaar gevangenisstraf en een boete van 15.000 euro. Zuid-Korea gaat net als zijn buurland Japan jagen op walvissen... voor wat het land noemt wetenschappelijk onderzoek. Het plan is om dwergvinvissen te vangen voor de Koreaanse kust. Het land heeft niet bekendgemaakt hoeveel walvissen het wil doden. Zuid-Korea heeft de internationale walviscommissie laten weten... dat het geen toestemming vraagt voor de jacht. De commissie heeft het plan onmiddellijk veroordeeld. Het weer nog, vannacht vrijwel overal droog en vrij warm. Overdag in het hele land stevige regen- en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan verkeersinformatie, u hoort het al, de A2 is dicht... tussen knooppunt Empel en de afrit Kerkdriel in beide richtingen... in verband met een gekantelde vrachtwagen. Het verkeer wordt omgeleid via de A27 en de A58.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 no matter what you do. en oftewel de Big O. En Good Night, een opname van hem uit 1965. Dit wordt de tweede uur van de nacht, klinkt anders. Ook in dit uur weer aandacht voor een aantal eh, festivalletjes. Het Ruringfestival, Festival, al eerder genoemd in Purmerend... dat komt nog even ter sprake het komend uur. En ook het Keltische Midzomerfestival. Jawel, dat heb je ook nog eh, ergens in het hoge noorden om dat cliché maar te gebruiken. En dan komen we nog even terug op een eh, ander groot festival... dat eh, in Leuk plaatsvindt komend weekend, eh, Les Ardentes. Daar treedt ook een eh, Franse zangeres op die een tijdje geleden... een paar jaar geleden heel bekend is geworden met een Engelstalig liedje. En ik besteed aandacht aan twee muziekfilms. Er is een film eh, op dit moment in de bioscopen te zien... waarin het leven van Bob Marley centraal staat... en een andere film waarin het leven van een Chileense zangeres centraal staat. Eh, Violeta Parra. Die twee eh, zangers, twee vocalisten, die kun je in ieder geval het komend uur beluisteren. Hier bij de Varen op Radio 1 in de Nacht in Dams. En natuurlijk is er eh, live muziek, dat wil zeggen muziek uit de eigen archieven. Er eh, is een opname van Sabrina Starke. Die was afgelopen zondag te gast in de Radio 1 Sportzomer. En in diezelfde sportzomer is aanstaande zaterdag Marieke Jager te gast. En ik laat van haar iets horen uit de VRT-archieven. Maar eerst nieuw werk. Nieuw werk van Joe Jackson. Joe Jackson, ja, dat, dat, dat is het eigenlijk niet nieuw werk. Het is heel oud werk wat Joe Jackson brengt. Het is namelijk werk van Duke Ellington. Het album heet The Duke. Jackson heeft op zijn eigen manier eh, aangesleuteld en aangewerkt. En het resultaat mag er zijn. Jackson met een track van zijn meest recente album The Duke. Een eerbetoon aan de, de jazzmeester, het jazzicoon Duke Ellington. En je hoorde een van Ellingtons composities. Caravan, ik had graag willen vertellen wie... Eh, de vocalist was. Maar eh, tegenwoordig moet je ook daar waar het gaat om eh, cd's en nummers alles van internet afhalen. En dan ontbreekt er af en toe wel eens de nodige informatie daar waar het gaat om. Wie er mee hebben gewerkt aan zo'n album. Dus dan kun je de naam van de zangeres helaas niet vertellen. Maar wel heel fraai gedaan. Deze Joe Jackson met Caravan. Dit is het 73, een compositie van Burt Beckwith en Hol David. Living Together, Growing Together, dat is wat je gaat horen. En de uitvoering is van The Fifth Dimension. werk van de Fifth Dimension 1973, Living Together, Growing Together. Heel actueel werk nu, want het is afgelopen zondag opgenomen in de Radio 1-studio. Dat is eh, wat je nu gaat horen van eh, Sabrina Starker, die trouwens binnenkort eh, heel chic gaat optreden in het Concertgebouw. <laughs> Jawel, <laughs> ze zei wel. Maar goed, ze was afgelopen zondag voor een klein optreden. Wel een heel mooi optreden in de Radio 1 Sportzomer. It's that four-letter word we all know, ever felt or shown at one time, found and lost at some time. But when you find it, you should keep it, simply cherish it, just like a best friend. It's that four-letter word, the original peacemaker, that's universal and strong. And with it, you can never go wrong, cause now you know the next time around. Cause when you call upon it, make sure to pass it on. So go ahead and do for love like you can do nothing else no more and sing for love like your favorite song playing on the radio stand for love you haven't stood for anything in life before. In the name of love, let's sing this song. Do it all in the name of love. Of the fame and all the riches will one day fade away. And while that everlasting word will always stay through the ages and the years, when you want it appeared says it will never fail you. Bear with me, go ahead now. Do for love like you can do nothing else no more. And sing for love like your favorite song. Playing on the radio, stand for love like you haven't suffered for anything in life before. In the name of love, let's sing this song. Do it all in the name of love what we need more of in this world today. Cause it is love that will take away all the ugliness we see. So just let it be. Just let it be. blood like your favorite song playing on the radio. Stand for love like you haven't stood for anything in life before. In the name of love, let's sing this song. Do it all in the name of love. Hier heel simpel, maar wel heel fraai en heel intiem. En de gitarist hoorde Sabrina Starke door voor Love... wat uh, afgelopen zondag zong in de radio in Sportzomer. En wat ik al zei, de zangeres die is 26 eh, juli... in het Concertgebouw voor een optreden. Maar een week eerder is ze al uh, op een minder een chique locatie, maar wel een hele vrije locatie op eh, de Westerpark. In het Westerpark in Amsterdam. Want daar is op 22 juli het Milkshake Festival met een heleboel artiesten. En zij, Sabrine Starke, is er een van. Je hoorde haar hier met het nummer ik volgens zij van... Eh, de Radio in Sportzomer van afgelopen zondag en aanstaande zaterdag... dan is in dat programma Marieke Jager te gast. En die laat ik je nu horen met een liedje dat eh, in ons land niet is uitgebracht. Het is een compositie van Tom Helzen. En die heeft ooit een LP gemaakt waarop zijn liedjes alleen door vrouwen vertolkt worden. Alleen in België uitgebracht. Maar hier is een live-opname van Marieke Jager gemaakt door de collega's van de VRT. Is it true that I no longer exist whenever I'm around you? There's more to this. You got style, yeah, you know just what it takes, but you will never back down. You will keep it straight, and therefore, I bet you are, I bet you are sweet Lorraine, yeah, yeah. I bet you have more than enough. Ooh. I bet you are. What they say about the mess that you left when you left There's more to this On the side You got a million things to cope with But you'll never hide You will never bet you are, I bet you are sweet Lorraine, yeah. I bet you are. These are the days of confusion, I need to live them. These guys from our past, I should forgive them. There's no need to worry, and I know that you never did. geleden gemaakt in Brussel bij de collega's van de VRT. Je hoorde Marieke Jager met Sweet Lorraine. En zoals ik al zei, ze is aanstaande zaterdag in een andere studio... hier dichter bij huis, hier in eh, Hilversum, bij de Radio 1 Sportzomer. En dan zal ze zo'n vier, misschien wel vijf nummers eh, live ten gehoor brengen. Marieke Jager en het nummer Sweet Lorraine. Dit is weer te zien op het Reuring Festival. my but you pull a frown. You always try to leave me when you're fed up with love, but you're being pulled back in by this loving sound. The flesh is weak, soft is your skin. Some say I'm a freak. fed up with love. But you're being fooled again by this love inside. Aanwezig Purmerend op het Reuring Festival. Ed, <laughs> Mr. Ed, en je hoort hem hier met het nummer Anything. even terug naar dat andere festival dat in Leuk plaatsvindt. Les Ardentes, waar een heleboel artiesten optreden. Duurt maar die vier dagen, dat festival. Niet de hele vette namen, geen Pearl Jam-achtige toestanden. Maar eh, toch, toch wel een hele interessante line-up. Ze zal bijvoorbeeld eh, Soko optreden, een zangeres uit Frankrijk heeft een paar jaar geleden een hit gehad met een hele grappige tekst. Geen chanson, een song. Zo kan in het Engels. I'll kill her. So of course, you were supposed to call me tonight. You were supposed to call me tonight. We would have gone to the cinema. And after to the restaurant, the one you like in your street. We would have slept together, have a nice breakfast together, and then a walk in a park together. How beautiful it then! You would have said, I love you, in the cutest place on earth where some lullabies are dancing with the fairies. I would have waited like a week or two, but you never trying to reach me. No, you never called me back. You were dating that bitch blonde girl. If I find her, I swear. I swear I'll kill her. I'll kill her. She stole my future. She broke my dream. I'll kill her. I'll kill her. She stole my future when she took you away. I would have met your friends. We would have had a drink or two. They would have liked me cause sometimes I'm funny. I would have met your dad. I would have met your mom. She would have said, please. and a girl called Susan, born in Japan. I thought it was a love story, but you don't want to get involved. I thought it was a love story, but you're not ready for that. Me neither. i She stole my future. She broke my dream. i clever less. She'll dump your ass for a model called Brandon. He will pay for a beautiful surgery, cause he's full of money. I would have waited like a week or two, but you never tried to reach me. No, you never called me back. You were dating that bitch bone girl. And if I find her, I swear, you know, I swear, I'll kill her. I'll kill her. получила Al Killer en je hoorde de Franse zangeres eh, Soko... die vanavond zal optreden op het eh, Les Ardentes Festival. Vanavond trouwens ook het optreden van eh, Patti Smith... die ik even voor het nieuws van drie uur liet horen. Ik ga met je de bioscoop in, want er zijn op dit moment twee in ieder geval interessante muziekfilms. De eerste die ik met je gaat behandelen. Dat is een film onder de titel Violetta Parra Went to Heaven. Een zangeres die afkomstig is uit eh, Chili. En zij is eh, in de jaren 60 en de vroege jaren 70... de muzikale stem geweest van de sociaal-politieke beweging in Chili, Chili... die zijn invloed kreeg tot ver buiten dat land. Andere vertegenwoordigers van eh, de muziekstroming... La Nueva Canción Chilena waren bijvoorbeeld Victor Gara, Patricio Mans en Rolando Alcarzon. Violetta Parra die is maar 49 jaar geworden. Ze heeft ooit een relatie gehad met de Franse muzikant Gilbert Favre. Maar die relatie liep op de klippen. En dat is waarschijnlijk het, eh, de reden geweest waarom zij gekozen heeft voor de dood. Een hele fraaie film te zien in een eh, zestal bioscopen in Nederland te weten. In Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Violetta Parra, hier is uh, Rodriguez y Recabaren. es constancia de una traición infinita que consumó la maldita canalla del carnaval contra la fuerza leal y el cuerpo de cinco emblemas que vivían los problemas de la razón popular los problemas de la razón popular. Así el mundo quedó en duelo y está llorando a porfía. Por Federico García con un doliente pañuelo no pueden hallar consuelo las almas con tal hazaña. Qué luto para la España, qué vergüenza en el planeta de haber matado un poeta nacido de sus entrañas, de haber matado un poeta nacido de sus entrañas. por los contornos del mundo. Y un rito surge iracundo de todas las altas torres. No habrá temporal que borre la mano de la injusticia que con crecida malicia profano al negro lumen. cuerpo se halla en la tumba y su alma clama justicia. Su cuerpo se halla en la tumba y su alma clama justicia. Se oscurecieron los templos, las lunas y las centellas cuando apagaron la estrella más clara del firmamento. Callaron los instrumentos por la muerte de Zapata, sentencia la más ingrata que en México se contempla. Para lavar esta afrenta no hay agua en ninguna patria esta afrenta no hay agua en ninguna patria. Dejando voy peregrina mi llanto de rosa en rosa. Por Vicente Peñalosa de la nación argentina banderas de popelina, para recoger tanta sangre que ningún viento dejarren, porque han de seguir flameando. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y recabar. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y recabar. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez. En als je houdt van de Zuid-Amerikaanse eh, cultuur... dan moet je deze film zeker gaan zien. Violetta Para Went to Heaven. Op dit moment eh, te zien in de bioscopen in Amsterdam, Groningen, Nijmegen... Den Haag, Rotterdam en Utrecht een film, een eh, drama trouwens, over deze zangeres, afkomstig uit Chile. En daar is ze een icoon, een, een heldin denk zo'n beetje vergelijkbaar met wat, Ramses Shaffi hier is. Die orde van eh, populariteit zal zij daar hebben. Violeta Parra. En je hoorde van haar Rodriguez y Rica Baren. Een andere film, maar dat is dan weer een documentaire... die op dit moment in de bioscopen draait. Dat is eh, een ruim twee uur document over eh, Bob Marley. klonk het ook nog niet zo puntgaaf als een latere opname, alsof het in een garage werd opgenomen. Maar wel zeer sfeervol. Bob Marley, Small X en de film Marley, de documentaire. Ruim twee uur duurt hij, dus je krijgt dan wel waar voor je geld. Die is op dit moment te zien in theaters in Amsterdam, Amersfoort, Maastricht, Breda, Bussum, Den Bosch, Deventer en Eindhoven. Cause you've got my heart. 70 jarige de stem van Lowell George. 34 jaar oud is hij maar geworden en toch overleden aan een hartaanval op zo'n jonge leeftijd. En dat gebeurde op 29 juni 1979. Lowell George, hij was in 1969 de oprichter van de band Little Feet. Na het overlijden van eh, Lowell George toen is de band tijdelijk uit elkaar geweest. In 87 was er weer een reunie en de band heeft weer een nieuw album gemaakt. Roosterack, Dat is de titel van het nieuwe album van Little Feet. En Church Falling Down, een van de nummers die je kan vinden op Roosterack. Little Feet. spirit fallen lost of the heart. Ashes were scattered and drifted apart. Hearts that are lost can never be the same. When love turned to hurt and hurt turned to blame. There's a church falling down. A church falling down. Sacred secrets spoken out loud. lover, little child. I'm so sick and sorry now. Oaths from the altar, memories won. Mysteries in nature coming undone. There's a church falling down. A church falling down. Something holy thrown down on the ground. There's a church falling down. En op het 15e album, jawel, het 15e album van de jongens van Little Feet. Nou wel jongens, ze nog ook al ehm, mannen van middel, middelbare leeftijd zijn. Little Feet, je hoorde A Church Fallen Down en dat is te vinden op Wooster Rack. En het is het eh, vijftiende e album, wat ik al zei. En dat is het eerste album sinds 2003 van eh, de heren Little Feet. Dus de band die ooit werd opgericht door eh, Lowell George aan het eind van de jaren 60. Neem we dan mee naar een eh, festival, het Keltisch Midzomerfestival. En dat vindt plaats in Bad Nieuweschans. Hoe noordelijk kan je het hebben? Op de programmering, op de affiches staan namen als Caritwin, Celtica Pipeswalk... Linda Nederland en Bert Ridderbos, Clanadonia, Patermoes Kroen, Kieran Helpin de North Star Grass Band, La Marotte... en ook de Tannehill Weavers op het Keltisch Midzomerfestival. Bessie, die Bernard, Rosie Gather. hold the murder mine, the heather. Oh, the murder mind the heather. There I met de bonny lassie, die Bernard, Rosie Gather. Zij mij deed wat is het heen, en moeder deel breed aan ik wat er zat ik ten. De tiesje plaks het bieden mijn bloemen heather. Oh, de moeder mijn heather, oh, de moeder mijn heather. Zat ik ten, de tiesje plaks We laid us down upon a bank, say warm and sunny was the weather. She left the clouds at last to roll the mine, the barn in bloom and heather. Hold the moor, a mine, the heather. Hold the moor, a mine, the heather. She left the clouds at last to roll the mine, the barn in bloom and heather. sang, sang to echo rang a mile further round the bond And all the sang was out the of mine the heather, out the moor, of mine heather, out the moor, mang the heather, I the band. And all the signs all the moor, of the heather. She trimmed my heart to nice and sign. I couldn't think on any other. By my life, she shall be mine dat Bonnie naast zijn mijn Heather, Al de murder mijn hadden, al de murder mijn hadden. By my life she shall be mine, the Bonnie naast mijn hadden. Al de murder mijn Heather, al de murder mijn hadden. There I met the Bonnie lassie, keeping all the toes together. staan op de affiche van het Keltisch Zomerfestival... dat eh, komend weekend gehouden zal worden in Bad Schans. Komend weekend wil zeggen de activiteiten die beginnen morgenmiddag... en die duren tot zondag. En uh, headliner is eh, deze groep, de Tannehill Weavers... die je kon beluisteren. Ben uit Schotland en in Keltische kringen heel populair en volkringen. Kunnen ze trots op zijn dat ze die hebben kunnen boeken. Gratis festival trouwens. Mag ook nog even gezegd worden. Even nog een overlijdensbericht en dat heeft te maken met eh, Andy Griffith... die de afgelopen jaren regelmatig op de televisie is geweest. Want eh, de man produceerde de tv-serie Matlock... die de KRO de laatste jaren regelmatig heeft uitgezonden. Maar naast het feit dat eh, de man Andy Griffith acteur was was hij ook zanger van uh, country gospel. En dat klinkt zo. Well, if you go down in yonder fold to search among the sheep, His love has been a shelter for me. You find him there, so I am told, with those he loves to keep. His love has been a shelter for me. no matter what the cost. His love has been a shelter. Country Gospel van Andy Griffith. 86 jaar is hij geworden en reeds vijf uur na zijn overlijden... toen werd hij al begraven. En dat eh, was de wens van de familie. Andy Griffith, 86 jaar geworden. Dit is Sarah Sunbathing. We op een album van Benjamin Herman.